van der Linde met het NOS Journaal. Ruim 8000 Oekraïners hebben de afgelopen dag hun stad of dorp kunnen verlaten, meldt de regering van Oekraïne. Via zogenoemde humanitaire corridors konden zij langs het Russische leger richting veiliger gebied. De meeste evacuees, ruim 3000, kwamen uit Mariupol. Die stad ligt al twee weken onder vuur. De situatie verslechtert daar met de dag. De havenstad ligt bijna geheel in puin en water en voedsel raken op. De Europese Unie verdubbelt het budget waarmee wapens en ander militair materieel voor Oekraïne kan worden gekocht. Er komt nog eens 500 miljoen euro bij, hebben de Europese ministers van Buitenlandse Zaken afgesproken. Het overgrote deel daarvan is bedoeld om wapens en munitie van te kopen. De EU-landen zijn het ook eens geworden over nauwere defensiesamenwerking. Die houdt onder meer in dat er een flitsmacht van 5000 militairen komt om snel in te kunnen grijpen. In een weiland buiten het Brabantse dorp Oorschot is een dode man gevonden. Volgens de politie is er nog veel onduidelijk... maar zijn de omstandigheden waaronder de man werd aangetroffen wel verdacht. Volgens Omroep Brabant kwam de man zijn paarden verzorgen. De politie doet sporenonderzoek en roept getuigen op zich te melden. De burgemeester van Bergen op Zoom doet aangifte van mogelijke fraude met volmachtstemmen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorige week werd er zo vaak met volmacht gestemd... dat de gemeente denkt dat er fraude is gepleegd, meldt lokale omroep Zuidwest TV. Bij twee stemlokalen kwam ongeveer 20% van de stemmen via volmacht. Normaal gesproken is dat hooguit 12%. In Roermond is mogelijk ook fraude gepleegd met volmachtstemmen. Daar heeft de burgemeester vorige week aangifte gedaan. Het weer nog. Vannacht kan er een mistbank ontstaan.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 And he says, So will it's me. I love you, Liberian girl. to live chill c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tu verras, c'est du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tout d'abord, tu m'idéalises. Avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis bon débarras, bon débarras c'est pas grave, ouais mais tu débarrasses, tu débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y fais des gosses. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type, Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. c'est du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs.